Volgens dat akkoord mag er in 2050 geen CO2-uitstoot meer zijn. Maar de luchtvaart is daar een uitzondering op. Benschop vindt dat de luchtvaart zichzelf die regels alsnog moet opleggen. Op dit moment ligt de ambitie van de VN-luchtvaartorganisatie op een reductie van 50% van de CO2. En op dit moment lopen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars in Madrid. Wereldleiders zijn daar bijeen voor een klimaattop. De demonstranten willen dat de politiek meer actie onderneemt... om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Boegbeeld Greta Thunberg heeft de demonstratie voortijdig verlaten... op advies van de politie. Ze kon niet verder lopen vanwege alle journalisten... en anderen die zich daar om zich heen verzamelden. In het centrum van de stad Bagdad zijn zeker twaalf demonstranten doodgeschoten. Bij de aanval raakten ook tientallen mensen gewond. De demonstranten werden beschoten vanuit pick-up trucks. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het geweld. Gisteren was er ook al een aanval met messen op demonstranten. Zes van de acht mannen die deze week zijn opgepakt in verband met groepsverkrachtingen in Den Bosch blijven voorlopig vastzitten. Twee mannen van 19 en 26 zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. De acht worden ervan verdacht drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch te hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden de meisjes hebben benaderd via sociale media. En het weer vanavond verspreidt over het land buien. Vannacht klaart het vanuit het westen op bij een minimum van ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en ochtends nog wat regen. In de middag vaker droog en wat ruimte voor de zon. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld. Ochtends buien en smiddags wat opklaringen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur. Zie het op jouw CFM Zandvoort. Zie het in de house. Zie het sessions. The one and only DJ Dion Sydney. Hij zit als een piek op de boom. Hij schudt de ballen uit, uh, uit de boom. Ja. Ik ga hem vanavond live zien. klus spooky. Ik weet het anders ook niet meer. <laughs> <laughs> Ondertussen ligt hier... Eh, smachtend eh, naar lucht onder de tafel. Lijkt wel een beetje op Darth Vader. Ja, die is over twee weken in de bioscoop, Dennis. Je kan hem het komende uur horen. DJ Dion City, live in de mix. Leuk dat je erbij bent. She's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ah, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? Cause the music is on the way.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 Friday night didn't wanna go there My friend Michelle called me on the phone And so I went to the club Monday night, to the club Tuesday night, to the club Wednesday night, what a headache But I went to the club Thursday night, to the club Friday night didn't wanna go there My friend Michelle called me on the phone And so I went to the club To the club, to the club To the club, to the club To the club, to the club But I went to the club to the club.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 Op jouw 106.9. 104.5. Maar nou wat DJ JK en samen met DJ Dion Cindy. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Tot ziens. Maak een mooie week van. Doei! en stuur je allemaal fijne dagen.